Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. lopen langs het strand, omdat de zon nooit meer terugkomt. Wat een geweldig Elsplaat is het toch. Een van de laatste keren dat je hoort in de Show. See the Sun, Tietzin uit 1977. Dan gaan we dus even flink klappen voor de dames en heren van Tietzin. Welkom vrienden en vriendinnen van Radio Els 558 en de afwasshow natuurlijk in het bijzonder. Jullie moesten mij missen gisteren, dus we hebben nu gezegd van we doen een, plakken er een uurtje aan vast. Dus in plaats van 6 uur beginnen we al om 5 uur. Dus de show duurt vandaag van 5 tot 7, 2 uur lang de beste gouden ouwe. En nog wat dingetjes tussendoor. We hebben dan ook twee keer de tijdmachine gewoon, want die van gisteren moeten we natuurlijk inhalen. En tussendoor zullen we wel eens even kijken of we nog wat weer voor je hebben en wat nieuwsfeitjes en dergelijke. Nee, ik kwam niet door te stemmen, Els dat ik gisteren er niet was. Nee, we hadden hele andere dingen te doen, dus vandaag dat het even een beetje de mist ging, zoals dat heet. Hoe is het allemaal met jullie? Na weer een dag van hard werken, en nou nog één dagje en het is gewoon weer lekker weekend. Hè? Ik heb al weekend, want ik ben morgen lekker vrij. Een beetje de overuurtjes inhalen, zoals dat heet. We gaan muziek draaien. Dit eerste uur onder meer van Elvin Bishop, van Rob de Nijs, van Roger Whittaker. Dat is het tweeluik voor het eerste uur. De Sabrina komt voorbij. Justin Bastos, dat vind ik een geweldig plaatje. Sherry, ken je die nog? Ja, een Hollandse zangeres, wel van Surinaamse afkomst. En die had een paar hits in de jaren 80. Lio, gaan we naar luisteren zometeen. Bujura, Pieter Tos. En we beginnen zoals gebruikelijk weer met een plaat uit 1966, 50 jaar geleden. Hier zijn de Fortunes. En het is allemaal getiteld Disco Ring. Welkom bij de Show tot 7 uur vanavond. Disco The Fortunes, een zeer succesvolle groep natuurlijk in de jaren 60. Bekend geworden met hit natuurlijk Caroline, die later natuurlijk zoveel gebruikt werd door het gelijknamige radioseizoen. Maar dit, dit was Disco de Ring uit 1966. Er staan 73 files in Nederland met een totale lengte van 385 kilometer. Dus het is een vrij rustige avondspits. Dat komt denk ik ook omdat het weer aardig opgeknapt is. Vanmorgen stortte het van de hemel af en toe. Maar het is eh, van de middag gang klaren en de zon die scheen vol op. Op de A7 bijvoorbeeld staat 9,8 kilometer tussen Zaandam en Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en afrit Avenhoorn. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartel. 24 uur per dag. Radio Els was Show bij Radio Els 558 en je hoorde het prachtige nummer van Pieter Tos, Pieter Tos uit 1983, eh, Johnny Be Good. Wel bekende nummer natuurlijk en het was een van zijn enigste, eh, een van zijn weinige hits, even goed zeggen daarna toch. Eh, ja, oh ja, deze moeten we hebben natuurlijk. Een man is tijdens een autorit door het centrum van de Duitse stad Hildesheim 100.000 euro kwijtgeraakt. Hij had het geld in een envelop op de dak van zijn auto gelegd en was dit glad vergeten toen hij instapte en wegreed. Dat meldt de politie, die zegt geen reden te hebben om aan te nemen om aan het verhaal van de man te twijfelen. De 56-jarige man had het geld meetje bij meetje van zijn bankrekening gehaald, omdat hij dacht dat het bij hem thuis veiliger zou zijn. Van de geldopnames bestaat bewijs, zei een politievoortvoerder. Op 22 maart bedacht de man zich echter en besloot hij het geld toch maar weer naar de bank te brengen. Hij moest nog wat zaken in de kofferbak doen en legde de envelop met geld zo lang op het dak van zijn auto. Dat herinnerde hij zich te laat toen hij al een lange rit door de binnenstad had gemaakt. De man reed de route nog eens na met de politie, maar dit leverde niets op. Net zo min als een advertentie in de plaatselijke pers. De politie wijst erop dat de vinder van het geld strafbaar is als hij of zij zich niet meldt. Ja, dat is natuurlijk altijd. Je moet net een eerlijk persoon treffen die het. Eh, natuurlijk vindt. Hè? Maar ja, 100.000 euro, dat is dan wel erg verleidelijk om het gewoon lekker voor jezelf te houden. Hier is Bojura met Frank Mills uit 1969. I met a boy called Frank Mills on September 12 right here in front of the Waverly. But unfortunately, I lost his address. was last seen with his friend, a drummer he resembles George Harrison of the Beatles, and he wears his hair tied in a small bow. lekker sopje, wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. tegen het punk aan te schuren, vind ik Els, dit plaatje. Ja, ik versta er wel helemaal niets van. Ik, ik zal het eens een keer opzoeken wat het allemaal betekent. Amoureus, solitair. Solitair zal wel iets van eh, eenzaam zijn. En amoureus zal wel iets met de liefde te maken hebben. Jorde Leo uit 1981 hier bij Radio Els 558 in de afwasshow. Radio Els 558. Informatie. Het is mogelijk dat mensen straks moeten gaan betalen om geld op hun bankrekening te zetten als de Europese Centrale Bank zou besluiten de rente in de eurozone nog verder te verlagen. ABN AMRO-topman Gerrit Salm waarschuwde vandaag voor de maatschappelijke gevolgen van zo'n negatieve spaarrente. De voormalige minister van Financiën vreest dat mensen dan meer contant geld in huis gaan bewaren met het risico dat het aantal inbraken toeneemt. Of er daadwerkelijk een negatieve spaarrente komt, valt overigens nog te bezien. Daar durfde Zalm geen concrete voorspellingen over te doen. De bankbestuurder heeft een goede hoop dat de ECB de rente vorige maand voorlopig voor het laatst heeft ge verlaagd. Ja, ik zat gelijk even ergens anders naar te kijken. Ja, hiernaar, hè, naar nou, Sherry. Mooie dame hoor. Ja, mooie dame. Ik kom uit Suriname, dat is ook een plaatje van me. Maar dit is uit 1982 eh, vang van me hier in de Show bij Radio Els 558. Eh, ik heb een leuke keuken en lekker koken en je zoent zo lekker nat. Ik heb heel goed geslapen en ik heb een goed humeur. Jij hebt blauwe ogen en een opgewonden kleur. Ik heb twee groene schoenen en ik heb een rode mond. jij hebt warme armen vast, hou me vast, vang me voor ik val. Hou me vast, hou me vast, ah. Hou me vast, hou me vast, vang me voor ik val voor jou. Hou me vast, hou me vast, ah. Ik heb een makkelijk nummer je Je hebt een slecht geheugen, maar je weet een heleboel. Ik hou van avonduren in een warme ochtendjas. Je legt me in de luren en dat komt me goed van pas. Hou me vast, hou me vast, vang me voor ik val. oeh, ah, oa, ah, haast je wat, haast je wat. Ah, hou me vast, hou me vast, vang me voor ik val voor jou play that horn, baby. <laughs> dat was weer bij een ander plaatje, geloof ik. Ja, schiet nog opeens zo te vinden. Play that horn, baby. Jorde, vangen van Sherry uit 1982. Ze hebben in de begin jaren 80 wel wat kleine hitjes gehad, waaronder deze. Eh, wat wou ik nog vertellen? Oh ja, als je aan eh, het koken bent, wens ik je daar veel succes bij. Misschien zit je nog niet aan de warm hap. Dat is een beetje te vroeg. Alhoewel, sommige mensen wel precies om vijf uur natuurlijk warm eten. Dat heb je nog eens een beetje nog van vroeger. En als je onderweg bent naar huis, wens ik je daar natuurlijk veel succes bij.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 to different places, still I said, come on and let us go to bed made me singing loop de loo. You made me singing loop de love. Love de loop de loop de love. Love de loop de loop de love.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 You made me singing loop de love. Love de loop de loop de loo. Love de loop de loop de love. We're singing love de loop de We're doing love de loop de Love you, love you, love you, love. Love you, love you, love you, love. You made me sing, love you, love. You made me sing, love you, love. Love you, love you, love you, love. Love you, love you, love you, love. Why singing, love you, love you, love. Het voorjaar. Het zit in de lucht en je hoort het op de radio. 24 uur per dag. Radio Els 558. De Afwashow. Bon. Kent maar een hoop van jullie denk ik nog niet. Maar dan kan je alvast een beetje in de stemming komen natuurlijk. Sabrina met Boys Summertime Love uit 1987. Aha, daar is Els met de rum met de chocolademelk. Ik krijg maar een half kopje omdat we nog een uur moeten natuurlijk, hè. Ja, Dankjewel Els, de papiertjes. En we gaan eerst even de weetje nog wel doen van gisteren. Gisteren was het 6 april en dat was de 97 e dag van het jaar. En er kwamen er gisteren nog 269. Gisteren in 1963 werd de NV Nederlandse Gasunie opgericht en in 1988 de politie arresteert Ferdi Elsas, de moordenaar van Ahol-topman Gerrit-Jan Heijn en vindt op zijn aanwijzing het stoffelijk overschot van de heer Heijn in de bossen van Renkum. In 1990 gisteren in het Rijksmuseum Amsterdam spuit een 31-jarige geesteszieke inwoner van Den Haag zwavelzuur op Rembrandts beroemdste schilderij De Nachtwacht. En diezelfde dag gisteren in Londen gaat de musical Mamma Mia in première. Even naar de muziek kijken. Gisteren werd de platenmaatschappij Rolling Stones Records opgericht. En in Brighton, Engeland, wint ABBA het 19e Eurovisie Songfestival met het liedje Waterloo. Het zou de carrière start zijn van ABBA. En dat zou zeer succesvol blijken, bleek later achteraf of zoiets. In 1127 gisteren kreeg Brugge stadsrechten en Gisteren hadden we het Nederlands referendum over het associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne. En we weten inmiddels dus ook de uitslag al. We gaan even naar de sport van gisteren. Adrie van der Poel wint de wielerklassieker de Ronde van Vlaardingen. In 1965 vanaf Cape Kennedy wordt Early Bird gelanceerd en dat is de eerste commerciële communicatiesatelliet. Dus dat is ook al meer dan 50 jaar geleden. En gisteren in 2010, General Motors stopt met de productie van de Hummer. Nou wist ik nooit wat een Hummer was, want dat interesseert mij totaal niet auto's, maar dat bleek dus een auto te zijn. We gaan eens even kijken wie er gisteren jarig was of gisteren geboren zijn. Dat was in 1890 Anthony Fokker, Nederlands vliegtuigbouwer. Hij overleed in 1939. En in 1904 was het de beurt aan Kurt George Kiesinger. Hij was ooit West-Duits bondskanselier. Hij overleed in 1988. Anton, Anton Geesink had gisteren jarig geweest, waar het niet dat hij overleed in 2010. En hij werd geboren gisteren in 1934. We gaan eens kijken wie er gisteren zijn overleden. Dat was in 1199 Richard I op 41-jarige leeftijd. Hij was een koning van Engeland. En Tammy Wynette, 55 jaar, werd ze is natuurlijk een Amerikaans countryzangeres. Zij overleed in 1998. De laagste minimumtemperatuur vonden we gisteren in 1911 met min 4,4 graden en de hoogste maximumtemperatuur was in 1960 21,1 graden. De langste zonneschijnduur van 12,4 uur was in 2002 en in 1970 hadden we de langste neerslagduur 19,4 uur. Ja, dat is dus bijna het volle 11 eh, eh, etmaal hè. Nou, dat was Weet je nog wel van gisteren. Want volgend uur doen we gewoon die Weet je nog wel van vandaag. En we gaan weer bezig, ons bezighouden met de twee leuk. En ik had het al gezegd in de vooraankondiging. Dat worden twee opnames van Roger Whittaker. Dat is toch wel een hele mooie zanger. We gaan luisteren uit 1967 If I Were a Rich Man. En uit 1970 I Don't Believe in If Anymore. Twee leuk. Nu, nu, nu, nu. If I were a rich man, diddle deedle diddle digga digga deedle diddle down. All day long I'd itty bitty bum. If I were idle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There could be one long staircase just going up and one even longer coming down and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud quack and cluck and gobble and honk would sound like a trumpet on the ear, as if to say, Here lives a wealthy man. Hey, hey, hey, hey, hey. If I were a rich man, diddle diddle diddle digga digga. to work hard. Diddle deedle diddle digga digga deedle diddle dum. Lord, who made the lion and the lamb? You decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were away? Radio Els 558.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 Dit uur was het Roger Whittaker uit 1967 If I Were a Rich Man en uit 1970 I Don't Believe in If Anymore. Een mierenkolonie in Denemarken wordt door wetenschappers van de Aarhus Universiteit verplaatst naar fruitbomen om op natuurlijke wijze ongedierte te bestrijden. Volgens de wetenschappers zouden de mieren kunnen helpen om insectenplagen te bestrijden die appelbomen in de lente beschadigen. Vooral mottenlarven vormen een bedreiging voor appelbomen omdat ze bladeren eten. De mieren zouden een niet giftige oplossing kunnen zijn door de larven te eten, maar ook zouden veel voorkomende schimmels kunnen bestrijden, onder andere door het vrijgeven van antibiotica via hun klieren. Ja, zo'n mier zit wel ingewikkeld in elkaar hoor. Daarnaast kunnen ze helpen bij het bemesten van de planten. Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar de manier waarop mieren gebruikt kunnen worden voor ongediertebestrijding. Zo wordt ook gekeken wat er gebeurt met bomen op plaatsen waar mieren zijn verwijderd. <laughs> Ja, ja, ja ze onderzoeken heel wat tegenwoordig allemaal. Hè. Dat deden ze in de tijd van uh, Jan Klaassen nog niet hoor. Die was ergens uh, trompetter in het leger of zoiets. Uit 1973 is hier eh, Rob de Nijs. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder leger sloeg zijn tenten op voor Alkmaar in het veld. En zolang geen vijand zich liet zien, was iedereen een held. De kroeg werd als strategisch punt door het hoofdkwartier bezet. De officieren brulden Jan, kom speel op je trompet. We werden wakker in de goot, in de morgen keel en koud. Maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den bril. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het prijsgeweld. Maar trompetter was hij wel in hart en ziel. De prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie. Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie. Ja, zelfs dat kleine in uw kraag en het blonde in uw bed. Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met zijn trompet? En niemand die Jan Klaassen zag die bij de stadspoort zat En honderd liedjes speelde voor de kinderen van de stad Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins Hij marcheerde van den helder zei vaarwel mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar. De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij. Maar het leger is nooit teruggekeerd van de mokerij. Geen mens die van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft. Maar alle kinderen kennen hem, hij is niet dood, hij leeft ze was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den hel Vijf acht. wat ik deze plaat een tijd niet hoor zeg. Elvin Bishop uit 1976, dus ook alweer 40 jaar geleden. Fooled Around and Fell in Love hier bij de Show bij Radio Els 558. En we doen vandaag een uurtje extra, dus we zaten er al hier om 5 uur. En we gaan door tot vanavond 7 uur. Morgenochtend is het op diverse plaatsen bewolkt. En naarmate de ochtend vordert breekt de zon af en toe door. Er valt nog een enkele bui, op diverse plaatsen blijft het echter droog. Het wordt smiddags 11 eh, tot 12 graden. Het weekend verloopt grotendeels droog met maxima tussen de 13 en de 15 graden. Wel is er over het algemeen veel bewolking. En dit is zo prachtig allemachtig. Oh, oh, oh. 1969, hier is George Cass. En het is allemaal getiteld Nightingale. Wait for me one more day. I got nightingale. I need time, then I come to a place in the sun to reach you, nightingale. A song. saw nightingale nightingale. per dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. gaan roepen, nieuw, nieuw, Elsje, <laughs> want dit is voor ons een nieuw plaatje, hoor. Het is pas 21 eh, jaar oud. Uit 1995 hoor je de Cornels met 74-75. Eh, er staan nog 105 eh, files in Nederland met een totale lengte van 551 kilometer. Onder andere op de A2. Utrecht, Zetogenbos, 16 kilometer tussen knooppunt Evedingen en Waardenburg. Het is niet te geloven zo. Dat is wel een lang hoor. Rotterdam, Amsterdam, A4, 9,8 kilometer. Eh, tussen Den Haag Zuid, Zuid en Zoeterwoudendorp. En ook op die A4 16,1 kilometer maar liefst. Langzaam rijdend verkeer tussen Schiphol en Hoogmade. Ja, ik pik even zo de langste eruit. En dan gaan wij eh, bijna op naar het nieuws en het weer. Nou, dat zijn nog wel de langste. Nou, hier nog eentje dan. A12 Utrecht-Duitse grens. 10 kilometer tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Wij gaan op naar eh, de nieuws- en weerberichten van 6 uur. En dan zijn we zometeen bij je terug voor Avasio deel 2. De laatste voor dit uur wordt er eentje van Cliff Richard en de Young Ones. Hier is Living Doll uit 1986. Look everyone, he's coming through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here! Wait, Rick, do the speech. Hey kids, stop smogging and pay attention to me! Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us Cause we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living dog. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her roving satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, guys, ready, Viv? Completely ready when you are, Shaky! Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? Does all this money really have to go to charity? Yes, it does, Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living to do my best to please her just making a great new sound. Got to do my best to please her just oh. cause she's. Untie your me Vivian. Settle down, chaps. Got her over an eye, and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, Daddy-O, lay the next funky riff on me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. politically unsound. It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant. Come on, guys. Got the sound. is Radio Els 558 met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De methode die de FBI gebruikt om de iPhone 5C van San Bernardino-dader Sayed Farouk te kraken, werkt niet op nieuwere telefoons. Dat heeft de directeur van de FBI gezegd, James Comey, in een toespraak op Canyon College in Ohio. De directeur zei dat de FBI een hulpmiddel heeft gekocht om bij de informatie te komen die op de iPhone 5C stond. Die methode werkt volgens hem niet op de 5S of de 6S. De uitlevering van terreurverdachte Salah Abdelslam aan Frankrijk is uitgesteld. Het federaal pakket zou nog meer tijd nodig hebben om hem te verhoren over zijn betrokkenheid bij een schietpartij enkele dagen voor zijn arrestatie. De advocaat van Abdaslam, Sven Marie, zegt dat hij een brief heeft gekregen waarin staat dat zijn uitlevering pas over enkele weken zal plaatsvinden. Bert Meerstad stapt per direct op als commissaris van ABN AMRO. Eerder op de dag berichtte Trouw en het Financiële Dagblad dat de naam van Meerstad opduikt in de zogeheten Panama Papers. Uit de gelekte documenten blijkt dat de oud-president-directeur van de NS de eerste aandeelhouder is van een firma op de Maagdeneilanden. Die onderneming is bedoeld om deelnemingen, aandelen en obligaties te beheren. Later nam een trustkantoor het beheer op zich. Het weer. Vanavond trekken nog buien over het land met kans op onweer. Later beperken de buien zich tot de kustprovincies.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 Ik denk dat het straks weer een beetje gaat regenen. Maar die mailtjes hier aan het eind zijn natuurlijk ook altijd mooi. Je hoorde de Elspraat voor deze week uit 1977. Tiets in en See the Sun. Welkom in het tweede gedeelte van de avondshow voor deze donderdag 7 april van het jaar dus alles 2016. En als je nu pas inschakelt, kan ik me voorstellen, want meestal zijn we er pas om 6 uur. Dan heb je het eerste uur gemist, maar niet getreurd, dat kun je later altijd nog via de podcast natuurlijk wel weer terug horen. Eh, wat gaan we dit uurtje doen? Nou, gewoon de bekende dingetjes, weet je nog wel. We gaan eens even wat struinen op internet. En we hebben veel muziek van George Harrison bijvoorbeeld, Greenfield en Cook, Dave Clark. Vijf toontje lager is het twee leuk dit uur. Prachtig. Marcel de Groot, ja, zoon van hè. Clubhouse Fox, Stevie Wonder, Fleetwood Mac, Kim Wild komt voorbij. Maar we beginnen het tweede uur, zoals gebruikelijk, met een plaat uit 1966 van 50 jaar geleden. Deze kan je denk ik wel. Hier is Sammy, kijk omhoog Sammy. Hier is Ramses Shaffi. Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen, zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren. Sammy, hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daarboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straat, de Sammy van de straat? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker naar. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy, want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt maar door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. de veelzijdige artiest, wijlen natuurlijk. Ramses Shaffi uit 1966 en Sammy, kijk eens omhoog Sammy. Ja, wie kent dit nummer niet hè? Zelfs na 50 jaar nog steeds. Aantal files is wel wat naar beneden gegaan. Er staan nu nog 423 kilometer verdeeld over 83 stuks. Ja, dus het is toch wel een aardige uh, avondspits geworden. Maar dat kan over een half uurtje gewoon allemaal weg zijn hoor. Dan rijden ze allemaal lekker door. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. de kids in Amerika. Gezellig. In mei 1989 hier in de Show bij Radio Els 558. Te horen via het wereldwijde web www.radioels558.nl. Soms op de middengolf in het oosten van het land op de 1512 kilohertz. En soms ook in het noorden van het land, puntje van Nederland, op de FM 105.4. Ruzie over wasjes op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van autoconcern Daimler heeft woensdag tot een klein politie ingrepen geleid. Twee aandeelhouders kregen het dusdanig aan de stok dat de politie moest ingrijpen om de gemoederen wat te bedaren. Een van de aandeelhouders pakte herhaaldelijk worsten van het buffet, niet om ze op te eten, maar om ze in te pakken voor later. Een andere aandeelhouder sprak hem daarop aan. Dit luidde uiteindelijk tot een heel heftige scheldpartij tussen de twee die niet zomaar even te sussen viel. Een van de twee camphanen diende zelfs een officiële aanklacht wegens belediging in. Ja, het is ongelooflijk hè. Ja, ja, ja, ja, dat hebben die aandeelhouders een beetje hebberig zijn. Die, die willen alle bosjes natuurlijk meenemen voor thuis, ja. Wij gaan hier eh, in de naar Fleetwood Mac met Little Eyes uit 1987. lekker Wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. als een jaren 70 plaatje, maar het is er nog één uit de 60s hoor. 1969 voor Stevie Wonder en Yes de Me, Yes the You, Yes the Day. Ja, het gaat allemaal over gisteren. Radio Els 558. Informatie. Douwe Bob moet op 23 mei in Stockholm de eer voor Nederland hoog houden tijdens het Eurovisie Songfestival met zijn single Slowdown. Maar hij zal tijdens het muziekspektakel ook achter de bar gaan staan. Op Instagram plaatst de zanger een filmpje waarin Douwe Bob vertelt dat hij achter de bar zal staan en de mensen daar zal entertainen. Gezien zijn hashtags die hij daar eh, heeft gedaan op Twitter, zal hij zo te zien ook enkele optredens gaan geven. Ja. <laughs> dat is wel grappig natuurlijk. En nou, ik heb er best goede hoop op dat het weer eens een keertje wat wordt met het Eurovisie Festival Want het is best wel een aardig plaatje hoor. Ja, ja. Dit is ook een aardig plaatje. en 1976 is hier Fox en Single Band. time. destijds eh, in 1976 vanaf een bootje ergens op de Noordzee. Fox en SSSS Single Bed. Als je aan de warm op zit, wens ik je een heel smakelijk eten. Heb je het al achter de, kussen, achter de kiezen, mogen het u wel bekomen. En als je aan het afwassen bent, afwassen bent wens ik je daar natuurlijk ook veel sterkte en plezier mee. Maar met de muziek van Radio Els 558 gaat dat wel lukken, denk ik. <laughs> De afwasshow. <laughs> Oh ja, ik ben echt een beetje al een weekendsfeer hoor. Dat uh, kun je ook wel een beetje aan de muziek horen natuurlijk. Dit is Clubhouse hoor, niet Michael Jackson. En dit is Do It Again with Billie Jean. Dus eigenlijk een mix van twee platen van Do It Again en Billie Jean. Ja, het komt allemaal uit 1983 en ik dacht ik ga het toch weer eens een keer draaien. Het klinkt natuurlijk best wel aardig. Ik vond het toch knap gevonden van Clubhuis uit 1983. Do It Again van Steely Dennis, dat geloof ik. En Wit Billie Jean natuurlijk hè, van Michael Jackson. En het is gewoon een mooie productie geworden. Het is 5 voor half 7 hier bij Radio Els 558 in de Affershow. En zometeen gaan we je weer eens even verblijden met de tijdmachine van Radio Els. De Show. 24 uur per dag. Radio Els. 558. op spijkerbroek gewoon te strak gespannen. Maar zelfs al zijn ze prachtig om te zien, dan worden ze door iedereen aanbeden. Ik word er maar zelden warm of koud van, mijn adem wordt er nooit door afgesneden. Maar soms zie ik een vrouw. zeggen niet veel. Ze kijken soms onaardig uit hun ogen. Ze doen dan net alsof ze heel wat zijn opgedragen gedragen zich alsof ze alles mogen. Maar zelfs al zijn ze lief om mee te praten, nou, echt goed gezelschap om mee uit te gaan. Mijn hart gaat er niet sneller meer van kloppen en het blijft er ook niet stil van staan. Maar soms zie ik een vrouw waar ik op slag van hou, waar ik ineens in vuur en vlam sta, stopt onmiddellijk de adem in mijn keel. Steeds als ik bemerk dat ik verliefd ben, word ik grenzenloos verlegen en sentimenteel. durven. <laughs> Mag ik naar je kijken? Ja, ik durf het niet te vragen hoor. Marcel de Groot hoorde van 20, 21 jaar geleden uit 1995. Dus het is nog voor ons nog een vrij nieuw plaatje. Maar het was gewoon eens even gezellig om dit plaatje gewoon weer eens een keer te horen. Achter hebben we Els met de rum en de chocolademelk. En de papiertjes voor, weet je nog wel. We zullen eens even gaan kijken wat er eh, gebeurde in het verleden. Het is vandaag 7 eh, april, dat is de 98ste dag in het jaar. En er komen er nu nog 268, dus nog twee dagen. En we hebben er gewoon al 100 gehad hè, van dit jaar. In 1984 vandaag werd het Landelijk Actiecomité Scholieren opgericht en in 2010 werd in België de eerste editie van de Nationale Dag van de Kaas gehouden. je zou zeggen dat, dat dat meer in Nederland thuis hoort. Nee hoor, die Belgen hebben gewoon een Nationale Dag van de Kaas. In 1988 vandaag was de eerste wereldwijde no smoking day. Ja, toen begon dat een beetje, hè, dat je niet meer mag roken en zo. We gaan eens even naar uh, filmlegende John Wayne. Vandaag in 1970 wint hij zijn eerste en enige Oscar voor zijn rol in The True Grit. dat is eigenlijk wel een beetje raar, want hij heeft meer dan 200 films heeft hij meegespeeld. En André Hazes weigerde vandaag in 2000 een Edison in ontvangst te nemen. De sport 1973 vandaag en die Merks wint de achtste editie van de Amstel Gold Race. En dan gaan we naar de wetenschap toe in 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO wordt opgericht door de Verenigde Naties. En in 1959 in Los Alamos wordt voor het eerst een kernreactor toegepast voor de productie van elektriciteit. En in 2006 was de eerste registratie van een .eu-domein. Dan gaan we eens kijken wie er vandaag jarig zijn of geboren. Dat was in 1908 Percy Fate, Amerikaans componist en orkestleider. Hij overleed in 1976. En Billie Holiday, Amerikaanse jazzzangeres natuurlijk. Zij overleed in 1959, maar werd vandaag geboren in 1915. Dus de dame is niet zo oud geworden. Evers Rogge, welke vrouw heeft het niet op de slaapkamer, op het... Eh, kaptafeltje staan, of hoe heet dat? Eh, die, die Rogger die werd geboren in 1930. Hij was Frans eigenaar van het cosmetica bedrijf en merk Ivis Rogger. Hij is niet meer onder ons, want hij overleed in 2009. En we feliciteren ze vandaag Hans van Hemert. Hij werd geboren in 1945. En John Oates feliciteren we ook maar. Hij is natuurlijk een Amerikaans zanger van het duo Haal en Oates. En Patricia Pai is vandaag jarig. Zij komt uit 1949. En nog een zangeres, Janice Ian, geboren in 1951. Die viert ook vandaag haar verjaardag. Zo, even een papiertje weg. Dan gaan we eens kijken wie er zijn overleden vandaag in het verleden. Dat was in 1947 Henry Ford. Hij werd 83 jaar oud. Hij was een Amerikaans autofabrikant natuurlijk. Max Crosset werd 80 jaar Nederlands acteur en regisseur, overleed in 1993. En in 2002 overleed vandaag mijn favoriete zangeres Connie van den Bos. Zij werd slechts 65 jaar oud. Het is vandaag de dag van heilige Herman Jozef van Steinfeld. Die overleed in 1241 en is waarschijnlijk later ergens zalig verklaard. We gaan even naar de weerextremen toe. In 1922 de laagste minimumtemperatuur, min 4,7 graden. In 2014 en in 1969 was de hoogste maximumtemperatuur 21,2 graden. Het zonnetje deed zijn best in 2002, want toen scheen die 12,5 uur en de regen deed eh, zijn of haar best 10,9 uur in 1962. En dan gaan wij hier in de Show bij Radio Els uh, gelijk maar weer door met de tweeluik. En dat wordt een mooi hoor, vind ik zelf tenminste. Het brengt herinneringen boven. Toontje Lager uit 1982, net als in de film. En uit 1983, Stiekem Gedanst twee leuk. Nu, nu, nu, nu, nu. televisies, je hoofd gespiegeld in de etalage Je tikte op mijn schouders en je vroeg me: Ga je vanavond met me uit? Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. We renden over gouden stranden we maakten vrienden bij de vleet. We dronken, lachten en we vrijden. Zoveel, zo vaak en zo compleet. Je nam me mee op wolken en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je vat me bijna op. Geweldig vond je mij. Je hield van me, je hunkerde, je smeekte, je smachtte, kwelde, dwelde, gilde je. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. soms gemengd met tranen en je lippen op mijn huid. Geluk van wereldklasse, eeuwigdurend, twee uur lang voluit. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film, ik wil het net als in de film, ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Via internet, Radio Els. fysiek onmogelijk te zijn om stiekem met iemand te dansen hoor. Ja. <laughs> Maar het is natuurlijk wel prachtige muziek van Toontje Lager uit de jaren 80, 1982, net als in de film, en uit 1983. Stiekem. <coughs> Zo, dat verslikte mij even. En uit 1983 eh, stiekem gedanst. Het was het tweede tweeluik voor vandaag in de Show voor deze donderdag van 7 april van het jaar 2016. Dieven in Groot-Brittannië zijn deze week veroordeeld tot een gevangenisstraf na het stelen van koekjes en bier uit een voedselfabriek in Zuid-Wales. De waarde van de buit bedroeg 63.000 pond, dat is omgerekend ongeveer 78.000 euro. De rechter in Cardiff heeft de vijf dieven nu veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 16 en 44 maanden. De groep van vijf personen stal in juni vorig jaar in een aanhangwagen met biscuit uit een voedselfabriek in Toffian in het zuiden van Wales. De aanhangwagen werd later teruggevonden op de snelweg, maar de inhoud was verdwenen. De mannen reden van Liverpool naar Gwent in gestolen voertuigen. Door zich voor te doen als medewerker van een bezorgservice kregen ze toegang tot de biscuit. Er is veel planning vooraf gegaan aan diefstal, zoals het namaken van nummerborden, meent de rechter. Zo zou niet zichtbaar zijn dat de voertuigen waren gestolen. Ja, het is wat. Dan ga je koekjes en bier stelen voor een waarde van. Eh, ja, dan kan je van even vooruit, hè? 78.000 euro. Het is ongelooflijk. Wij gaan hier even lekker weer terug naar de 60s. Uit 1967 is hier Dave Clark en. Everybody knows. Wish they hadn't seen you walk away and heard me beg you stay. Please stay. Why, why did we choose this crowded place? They all know it, cause I show it in my face. said it's too good to be true. He'll make a fool of you one day. I just laughed and said our love was strong, but you left. nog een stief kwartiertje te gaan, zoals dat heet hier in Davoshow. En dan is de pret alweer voorbij. Dan gaat Radio Els 558 gewoon weer non-stop verder. 24 uur per dag. Je Dave Clark 5 uit 1967. En Everybody Knows Het is gewoon een heel echt 60s nummer. Hè? Daar krijg je zo'n echt zo'n jaren 60 gevoel bij. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. just is 24. A little man who lives next door. He lives a very simple life. He's got a car, a house, a wife. And the life he lives pays only what he gives. Every day at half past five, he's coming home, kisses his wife to stop reading the news. Kicks off his shiny shoes, and after dinner he's watching movies on his color TV. Far too late to break away, far too late to change the play. No illusions anymore. It's far too late. He's got a daughter and a son, but it's still the same old way. Year after year, day after day, and the life he lives pays only what he gives. Uit de categorie, daar mag je me s'nachts voor wakker maken, absoluut. Greenfield en Cook en Far Too Late, niet zo'n bekende hit van hun, maar het is wel een prachtig nummer. Ja, ik ben fan van die jongens, ik heb alles bijna van hun. Het stamt allemaal uit 1973. We gaan snel door met de muziek, want we hebben nog maar weinig tijd, hè, zoals dat heet. George Harrison natuurlijk, hè. My Sweet Lord, ja, mijn lieve heer. Oké, okay, allemaal prachtig. Mijn lieve Allah. 1971 gaan we naar terug in de Krisma en dat soort gevoel, hè, die Beatles. Hè. Ja, want toen waren de Beatles nog bij elkaar. George Harrison en My Sweet Love. We zullen eens even kijken wat je allemaal kan gaan zien als je vanavond onderuit op de bank zit met bier en chips meestal. Ja, eh, op Nederland 1 om 8 uur het journaal, om half 9 Herenmeester en om half 10 Katja's Bodyscan. Ja, ik, ik weet niet wat ze gaat doen. Ze gaat iets, geloof ik, een paar weken niet onder, in het bad of zo, weet ik veel. Met het mes op tafel duurt tot half negen. Daarna heb je bloed, zweet en spotlights en volle zalen om kwart over negen. Dat is op Nederland 2 en op Nederland 3 Keuring. Dienst van Waarom om half negen. Break Free om negen uur. En Studio Pound om kwart voor tien. Goede tijden, slechte tijden natuurlijk op RTL 4 om 8 uur. Daarna Help Mijn Man is Klusser. Moet je altijd zo lachen als je dat ziet. Hè? En dan hebben we De Wensboom en dat is bijna om half tien. Op RTO 5 hebben we Temptation Island om half negen en daarna om half Team de Reft, Overleven op Zee heet dat. Uh, op uh, eh, SBS 6 Traumacentrum om, om 8 uur, om half 9 NCES Los Angeles. En daar komen een hele hoop afleveringen van tot met Hart van Nederland toe om half 11. Stop politie op RTL 7 om half 8 en om half 9 UEFA Europa League Borussia Dortmund en om 8 uur, wie doet de afwas? Dat is op SBS 8, als ik het goed lees. Ja, wie doet de afwas? Nou, dat doen wij jezelf hoor. En moeder op 16, dat begint om half 9. Dan hebben we het wel zo'n beetje gehad, denk ik. Zit, zit nu nog films of zo? Nee, ik geloof niet dat ik even zo gauw films zie. Het zal heus wel ergens zitten hoor, denk ik. Eh, het is eh, bijna alweer aan het eind van de avondshow, dus we gaan hier even gauw doen met de muziek. Hier is Simon Garfunkel en uh, Syria 1970. tuintje van, van de eh, geduldigheid. Hè? Eh, ongehoorzaamheid, ja, daar heb ik geen tuintje voor nodig. Dat zijn wij altijd eigenlijk wel hoor. We gaan zo meteen nog één plaatje voor je draaien tot het nieuws en weer van 7 uur. En dan is de non-stop weer aan de beurt. Dat wordt een opname van Jay and the Americans Caramia uit 1980 was dat destijds een grote hit. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot morgen. Bye bye, zwaai zwaai. Wel de doen hè. Ja. met het nieuwe.